voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Houtsprokkelaars 13 mensen gedood, zeven anderen zijn gewond geraakt, heeft het leger bekendgemaakt. Het gebeurde in het zuiden van het land, waar een groep separatisten al tientallen jaren voor onafhankelijkheid van de regio Casamance strijdt. De aanval is nog niet opgeëist, maar er wordt rekening mee gehouden dat de separatisten erachter zaten. Het was in de regio dankzij een staakt het vuren al enkele jaren rustig. In 1982 vielen er nog duizenden doden. Wie heel veel lachgas gebruikt loopt het risico om verlamd te raken, met nieuwzuur. Lachgas is populair als partydruk, maar het kan grote schade toebrengen aan het ruggenmerg, waarschuwt revalidatiearts Christophe Smit. Lachgas veroorzaakt een tekort aan vitamine B12 met verlammingsverschijnselen als gevolg. Een van de patiënten van Smit gebruikte 250 patronen per avond. Twee huizen in Breda die vorige nacht werden beschoten... mogen op last van burgemeester De Pla drie maanden niet worden bewoond. Volgens De Pla is dat besluit genomen voor de veiligheid van de buurtbewoners. Afgelopen nacht werden de woningen onder vuur genomen... met vermoedelijk een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De Pla spreekt van buitensporig geweld... waarbij veel slachtoffers hadden kunnen vallen. De bewoners van de twee huizen zijn ergens anders ondergebracht. Het motief voor de beschietingen in Breda is niet bekend. President Sisi van Egypte heeft onverwacht zijn steun betuigd aan de christelijke minderheid in zijn land. Hij bezocht een koptische kerstviering ten oosten van Cairo. Vorige week kwamen bij een aanslag op een koptische kerk bij Cairo zeker tien mensen om het leven. Vorig jaar kwamen bij aanslagen door IS ruim 70 kopten om. In heel Egypte zijn tienduizenden politiemensen op de been om koptische kerstvieringen te beschermen. President Sisi zei bij de viering dat hij een boodschap van vrede en liefde wilde sturen aan Egypte en de hele wereld. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het noorden lichte vorst. Morgen vrij zonnig en bij een stevige noordoostenwind wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het.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 must be fake. My lip starts to shake. How does she I was getting like baby. Havana, doctor. kersthits hoor je op ZFM. wenst jullie allemaal fijne dagen.